Kees met het NOS-journaal. De politie heeft nog eens vier verdachten aangehouden voor, voor betrokkenheid bij de rellen na FC Utrecht-FC Twente. Drie mannen gaven zichzelf aan nadat op RTV Utrecht beelden van hen waren getoond. De vierde meldde zich al voor de uitzending. In totaal zijn op politie.nl en de televisie de foto's van vijf verdachten getoond. Verwacht wordt dat de vijfde verdachte snel wordt opgepakt omdat er al een aantal tips over hem is binnengekomen. Bij de rellen van vorige week zondag werd de politie in het nauw gedreven. Agenten losten waarschuwingsschoten om de hooligans op afstand te houden. Bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam is een ernstig communicatieprobleem tussen de artsen van de intensive care en andere medisch specialisten. Volgens een inspectierapport vinden de specialisten dat op de IC geen rekening wordt gehouden met hun adviezen. Ook zou er een angstcultuur heersen. Medisch specialisten zouden niet met de IC in discussie durven gaan. Door de slechte communicatie lopen IC-patiënten mogelijk gevaar. Bij de inspectie zijn twee dodelijke incidenten gemeld. De specialisten van het VU Medisch Centrum noemen de situatie zo alarmerend dat ze zelf zouden uitwijken naar een ander ziekenhuis als ze op de intensive care behandeld zouden moeten worden. De homoseksuele leraar die met succes een ontslag aanvocht vertrekt alsnog bij de school waar hij werkte. De gereformeerde basisschool in Oegstgeest had die leraar geschorst nadat hij bekend had gemaakt dat hij was gaan samenwonen met een man. De leraar stapte naar de kantonrechter en die stelde hem in het gelijk. De afgelopen weken zijn er tussen het schoolbestuur en de man gesprekken geweest. Volgens de school hebben beide partijen de conclusie getrokken dat er weinig zicht is op een vruchtbare voortzetting van de arbeidsrelatie. De school en de leraar hebben een regeling getroffen waarover verder niets bekend wordt gemaakt.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 Door het regenachtige weer is het een behoorlijk drukke ochtendspits. Er staat 220 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afwit 6. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwouderijdijk 9. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het knopen de Raasdorp 8 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 14 kilometer. Bij Nieuwebrug zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. A15 Nijmegen richting Gorkum Tussen Ochten en Tiel 8 kilometer. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum 10 kilometer. Op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Op de hoofdrijbaan staat nu voor het knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 7.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 Oh, it's such a perfect day. I it with you. Oh, such a perfect day. just keep me hanging on. You just was a perfect day Problems all left alone A weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself someone else Someone to fijne dag.